Putten met het NOS-journaal. Het winterweer heeft in België een record gevestigd. Het was gisteren het koudste begin van de meteorologische winter in 135 jaar. Bij de weerdienst KMI in Ukkel kwam de thermometer niet hoger dan min 4,6 graden. Net als maandag in Nederland had de avondspits in België gisteren veel last van plotselinge sneeuwval. Rond Brussel en andere steden stonden lange files. Door sneeuwval in Noord-Frankrijk en Engeland rijden er minder treinen door de kanaaltunnel. Treinexploitant Eurostar adviseert klanten de reis voor komende dag uit te stellen. De Amerikaanse regering heeft een eerder besluit om de olieboringen op zee uit te breiden teruggedraaid. Tot 2017 mogen er geen nieuwe diepzeeboringen worden uitgevoerd. President Obama kondigde in maart aan dat er naar olie geboord kon worden in nieuwe gebieden in de buurt van Florida. Maar door de ramp in de Golf van Mexico heeft de regering het beleid gewijzigd. Diepzeeboringen zijn alleen toegestaan in gebieden waar de oliemaatschappijen al actief zijn. De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken, Salazar, sprak van een zorgvuldige afweging tussen de behoefte aan energie en de bescherming van de oceaan en de bevolking aan de kust. Het heelal telt mogelijk 300 triljard sterren. Dat zijn er drie keer zoveel als gedacht. Een triljard is een 1 met 21 nullen. Wetenschappers baseren de nieuwe schatting op waarnemingen met nieuwe krachtige telescopen. In andere sterrenstelsels dan onze Melkweg zijn daarmee grote aantallen rode dwergen waargenomen. Dat zijn sterren die veel kleiner en zwakker zijn dan de zon. Ze zijn meestal ook veel ouder. De ontdekking betekent ook dat er mogelijk biljoenen planeten zoals de aarde zijn... die lang genoeg bestaan voor de ontwikkeling van complexe levensvormen. Dat het weer nog vannacht een beetje sneeuw in het zuiden en midden van het land. Het vriest ongeveer 7 graden. Overdag overal wat sneeuw. En in het noordelijk kustgebied stevige winterse buien. Het blijft 1 tot 5 graden vriezen.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 And you can't forget about the big Snoopy D. It's is ever and never ever would nobody do it better than the S. Oh yes, I guess you're blessed. I put the rocks on your fingers, earrings jingle, no more single.